Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Zuid-Afrika wil dat het internationaal gerechtshof opnieuw kijkt of Israël niet meer moet doen om burgers in Gaza te beschermen. Het gerechtshof zei vorige maand in een tussenvonnis dat Israël een genocide in Gaza moet voorkomen. Zuid-Afrika was die zaak begonnen en nu maken ze zich vooral zorgen over de Israëlische aanvallen in Rafah. Bij die aanvallen zijn twee gijzelaars bevrijd, maar er zouden ook al meer dan 130 Palestijnen zijn gedood. Onder meer de VS, China en Duitsland hebben al gezegd dat ze willen dat de operatie in Rafah stopt. De partijen die samen aan het praten waren over een nieuw kabinet... vinden allemaal dat anderen een eerste stap moeten zetten om verder te kunnen gaan. Pieter Omtzigt van NSC stopte vorige week met de formatiegesprekken. Hij wil dat PVV, VVD en BBB nu eerst samen verder gaan praten. Daarna wil hij misschien nadenken over het steunen van die partijen. Maar alleen... Als er ook echt stappen gezet worden op een beter bestuur en op bestaanszekerheid. Maar Dylan Jesselgus van de VVD vindt juist dat Omtzigt eerst moet vertellen wat hij wil. Dus ik wil morgen ook van hem weten, wat wil je dan wel? Eh, en dat weet ik ook, waar ben ik aan toe en hoe kunnen wij vooruit? Ze heeft het over morgen, want dan debatteert de Tweede Kamer over hoe het nu verder moet. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuwe miljardensteun aan Oekraïne, Israël en Taiwan goedgekeurd. Maar of het bedrag van in totaal bijna 100 miljard dollar echt overgemaakt gaat worden, is nog niet zeker. Het Huis van Afgevaardigden moet er ook nog over stemmen. Daar is de Republikeinse partij in de meerderheid en die is kritisch. Onder meer de premier van Estland en twee Nederlanders staan op een Russische lijst van gezochte personen op die lijst staan dik 90.000 mensen, zegt correspondent Geert Groot-Koorkamp. Die staan op de lijst omdat ze ja, besluiten hebben genomen eh, die onverkwikkelijk zijn voor, voor, voor Rusland, voor Moskou. Er zijn mensen die, eh, die hebben gevochten of vechten in Oekraïne. Eh, er zijn uh, schrijvers, bijvoorbeeld Russische schrijvers, die zich schuldig hebben gemaakt in de optiek van Rusland aan het discrediteren van, van het Russische leger of het verspreiden van fake news. Een van de Nederlanders op de lijst vocht als vrijwilliger mee in Oekraïne. De premier van Estland wordt beschuldigd dat zij mede verantwoordelijk is... voor het neerhalen van Sovjetmonumenten. Het weer, het is inmiddels grijs en vanuit het zuidwesten komen er buien aan bij een graad of 9. Vanavond gaat het overal regenen, morgen overdag ook nat, dan 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files in Noord-Holland de meeste vertraging op dit moment op de A4 Amsterdam eh, richting Den Haag.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 Got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate.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 Look what I have done, dialing up the numbers on you. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight.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 Dat melden twee betrokkenen van die gesprekken aan persbureau AP. De Rotterdamse gemeenteraad wil nog voor de zomer een nieuwe burgemeester. Die zou dan meteen na de zomer het stokje van Ahmed Abu Talib moeten overnemen. Volgens de raad is het een strakke maar haalbare planning. NSC-leider Omtzigt zegt dat hij ervoor openstaat om een rechtskabinet van PVV, VVD en BBB te gedogen. Maar dan moeten er wel stappen worden gezet op het gebied van bestaanszekerheid en beter bestuur. Met die thema's ging NSC de verkiezingen in. Het weer, vanavond regen, daarna gaat de temperatuur flink oplopen. Vanavond is het 6 graden, aan het einde van de nacht al 9 tot 11 graden. Morgenochtend eerst droog en wat zon, later weer af en toe regen. Who am I to ask from you to leave it all behind?